Zusammen gegen den Faschismus, alle! toll, Dat gibt Kraft und dass toch viele hier na, gegen diese rechte politiek zijn. Bondskanselier Scholz zei gisteren dat hij blij is met de demonstraties. Hij noemde ze een sterk teken voor democratie en de grondwet. Op de A73 bij Venray is vannacht een automobilist om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. Eén daarvan was een spookrijder. In Groningen ontruimde de politie gisteravond een studentenflat vanwege kortsluiting. De 250 buitenlandse studenten moesten allemaal het pand uit. De ontruiming verliep eh, eigenlijk eh, moeiteloos. Dat ging heel rustig. Er was ook geen eh, paniek. de studenten die waren hier net enige weken in Nederland. dat was ook de reden dat wij opvang hebben geregeld in Oosterpoort. Wanneer de studenten terug kunnen is nog niet duidelijk. En de Russische cosmonaut Oleg Kononenko heeft het wereldrecord verbroken... voor de totale tijd die iemand in de ruimte heeft doorgebracht. Hij is nu meer dan 878 dagen, 11 uur, 29 minuten en 48 seconden in de ruimte. Dat was de tijd van het vorige record. Kononenko is in zijn thuisland een bekende cosmonaut. Komt onder meer door zijn spectaculaire ruimtewandelingen... en reparaties aan het internationale ruimtestation ISS. Tijdens een eerdere reis in 2019 hing hij uren aan de buitenkant van het station om iets te maken. Kononenko again will be using cutting tools uh, to cut away a small piece of insulation and then a small piece of uh, the micrometeoroid orbital debris shield, the MMOD shield underneath. Kononenko blijft nog zeker tot september in de ruimte.